Onder een tap wordt verstaan het afluisteren van een telefoon, het aftappen van internetverkeer of het plaatsen van een microfoon. Dit is voor het eerst dat het kabinet de cijfers van de afgelopen jaren openbaar maakt. Angela Merkel is in het Duitse parlement herkozen als bondskanselier. Het wordt haar vierde termijn als regeringsleider in Duitsland. 364 parlementariërs stemden voor de herverkiezing van Merkel en 315 tegen. En daarmee kreeg Merkel slechts negen stemmen meer dan ze nodig had om opnieuw benoemd te worden. Merkels CDU, de zusterpartij het CSU, hebben een coalitie gevormd met de SPD. In Midden-Nederland zijn leraren in staking. Op basisscholen in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht wordt geen les gegeven. Eerder waren er acties in het noorden van het land. Vakbond PO in actie zegt dat er nu zo'n 20.000 leraren meedoen. Ze willen 1,4 miljard euro extra voor het basisonderwijs. Vier Britse parlementsleden van Labour hebben een verdacht pakket gekregen, vermoedelijk omdat ze moslim zijn. In drie van de pakketjes zat een anonieme brief met een oproep om op 3 april moslims te straffen, meldt de Britse krant The Times. In die brief wordt gesproken over Punisher Muslim Day. Overal wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van wetenschapper Stephen Hawking. De Universiteit Cambridge, waar Hawking werkte, noemt hem een uniek mens. De Nederlandse Nobelprijswinnaar Gerard het Hoofd roemt Hawking als natuurkundige... en noemt hem een rolmodel voor mensen met een handicap. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 8 tot 12 graden. Morgen vanaf het eind van de ochtend regen en een graad of 10. Vrijdag een stuk kouder, een graad of 4 wordt het dan.